Sommige winkels hebben al gezegd dat ze zich daar niet aan gaan houden. Die ondernemers kunnen handhavers op de stoep verwachten, zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Dan gaan we eerst eh, daarover een gesprek. We delen een waarschuwing uit en passend geval ga je dan ook beboeten en eventueel een bedrijf sluiten. Dat zijn eigenlijk de regels zoals we die al 22 maanden eh, in, in het kader van de coronamaatregelen hanteren. Vanavond wordt op de persconferentie definitief welke regels voor de winkels gaan gelden. Er zijn vorig jaar meer jongeren overleden door zelfdoding dan in de jaren ervoor. Volgens onderzoekers is er sprake van een stijging van 15 procent. Ze denken dat dat deels kan komen door de coronamaatregelen. Juist in deze leeftijdsfase van jongvolwassenheid tussen de 20 en 30 jaar... dat daar het hebben van sociale contacten en ook ja, het vieren van het leven... Eh, zo ontzettend belangrijk is in deze leeftijdsgroep. En die maatregelen hebben natuurlijk voor gezorgd dat dat eh, ja, behoorlijk beperkt is. Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten of chatten kan anoniem via 113. Heineken-medewerkers staken vandaag. Er werd deze week onderhandeld over hun salaris, maar daar is niks uitgekomen. De bierbrouwer zegt niet meer te kunnen betalen vanwege de coronacrisis. Eén lichtpuntje, je zult van de staking niks merken in het bierschap in de supermarkt. En de lijst van Boris-borrels worden langer en langer. In de tuin en ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson... bleken meerdere feestjes te zijn gehouden, terwijl het land in lockdown zat. Er is nu weer eentje bijgekomen, staat in een Britse krant. Johnson zelf was daar niet bij, maar in april vorig jaar feesten 30 collega's tot diep in de nacht in zijn ambtswoning. Het weer in het midden en zuiden is het mistig. In het zuiden blijft die mist lang hangen.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh, oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for. With Vrashan. Museums the food of love. Some so really make you rub and scrub. Sang badang badang middly bang middly bang. Bang middly middly middly middly bang. I said, pass the dutchie on the left hand side.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 De Australische overheid heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. Dat betekent dat de tennisser het land waarschijnlijk zo snel mogelijk moet verlaten... en dat hij maandag niet kan meedoen aan de Australian Open. Het aantal zelfdodingen onder mensen tussen 20 en 30 is afgelopen jaar met 15 gestegen, meldt de commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Die sluit niet uit dat de stijging mede wordt veroorzaakt door de coronalockdown. De landbouw is de laatste jaren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken, meldt het CBS. In 2020 werd 5 miljoen kilo gebruikt, 11 minder dan in 2016. En het weer bewolkt op veel plaatsen mist. Het wordt 3 tot 8 graden en morgen verandert er weinig. staring at me sentirte inside of me. Todo el día imaginándote. Lo quiero para mí toda la noche. And you know I don't need no favors. You know I don't need no favors I'm the bitch on off for the cameras. Type of bitch few people can handle. And I walk like I know my pussy dangerous. Talk like my words are made of angel dust. When I whisper to you in a couple languages. Lo que quiero pa' mis besos en la espalda, pues.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 <laughs> I was so young, convinced I knew it all. People didn't understand. No, no one the seams on my jeans. Two-tone on my lettuces. My ex was turned to cream. My brother still trapping OT. That's the only thing he sees. Which I'm still in mama's royalties. The only thing I need. Made a hundred cannot come hang with us. We're stuck in one place. I'm still back to the page. Not like skin, me babes. I channel this rage and I clear the room like sage.